Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het noorden van het land geldt code oranje vanwege gladheid door ijzel. Een klein beetje kan al leiden tot spekgladde wegen, stoepen en fietspaden. IJzel bestaat uit onderkoelde regendruppels die op de grond bevriezen... en is in het donker nauwelijks te zien. Code oranje geldt vanaf nu in Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden... en vanaf 1 uur in Groningen. In Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland geldt code geel. In Brussel praten de regeringsleiders van de 27 EU-landen over de relatie met de VS. Een crisistop is het niet, zei demissionair premier Schoof na aankomst in Brussel. Volgens hem is de angel er nu wel uit, nu er afspraken zijn gemaakt over de kwestie Groenland... en de Amerikaanse importheffingen van de baan zijn. De top in Brussel gaat door tot in de nacht. In Antwerpen zijn bij een Koerdische manifestatie zes mensen neergestoken. Twee van hen zijn in levensgevaar. Honderden Koerden stonden met vlaggen op het Operaplein. Ze protesteerden vreedzaam tegen de aanvallen op Koerden in Syrië. Volgens de politie mengden tegenstanders zich onder de betogers... en die begonnen te steken met messen. De organisatoren van de manifestatie spreken van een terroristisch gemotiveerde aanval... op de Koerdische gemeenschap in Antwerpen. De politie heeft vier verdachten aangehouden. FC Utrecht heeft in de Europa League thuis met 0-2 verloren van KRC Genk. Daarmee zijn de Utrechters uitgeschakeld voor de volgende ronde. De wedstrijd begon 50 minuten later doordat er tientallen Genk-supporters zonder kaartje in het stadion zaten. Daarop werd het hele uitvak ontruimd. Go Ahead Eagles verloor in Frankrijk met 3-1 van Nice... en heeft daardoor niet veel kans meer om door te gaan in de Europa League. Eerder op de avond wist Feyenoord wel te winnen. In de Kuip werd het 3-0 tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. Het weer, lichte regen trekt naar het noordoosten.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 And you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly.